4 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In China zijn er gisteren 39 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van zaterdag. Toen waren er 30 nieuwe besmettingen. De afgelopen 24 uur is één persoon overleden aan het virus. China zegt dat er tot nu toe bijna 82.000 gevallen van het coronavirus bekend zijn... en 3331 doden. In Zuid-Korea zijn voor het eerst minder dan 50 nieuwe bevestigde coronagevallen erbij gekomen... sinds de piek van de uitbraak op 29 februari. Het gaat om 47 nieuwe besmettingen. In totaal zijn er daar ruim 10.000 mensen besmet. Het aantal doden door het virus steeg in 24 uur met 3 naar 186. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn regering een enorme hoeveelheid van het malaria-medicijn hydroxychloroquine heeft ingekocht. Het zou volgens Trump effectief werken tegen het coronavirus. Wetenschappelijk bewijs voor die bewering is er niet. De VS heeft zo'n 29 miljoen doses van het medicijn op voorraad... zei hij op een persconferentie. Mogelijk werkt het, misschien ook niet. Maar als het niet werkt, verliezen we niets, zei Trump. Ondanks, ondanks, de relatief kleine toename van het aantal patiënten op de intensive care dit weekend... is het te vroeg voor optimisme. Dat zei voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care... in het tv-programma Op1. Hij zei dat hij pas tevreden begint te worden... als er meer uitstroom is op de IC dan instroom. De afgelopen dag zijn er 25 coronapatiënten op de intensive care bijgekomen. Het totaal aantal komt daarmee op 1385.